gaan aangifte doen tegen drie Nederlandse piloten. Ze hadden verklaringen afgelegd tegen hun collega en worden nu beschuldigd van mijn eet. Dat staat volgens NRC in het vonnis dat nu pas openbaar is geworden. Volgens de rechters was er waarschijnlijk nooit een strafzaak geweest... als de Nederlandse piloten niet met hun beschuldigingen waren gekomen. Ander bewijsmateriaal was er niet. In 2003 sprak op Bali met zijn collega's van Transavia over de dode vluchten. Porsche heeft altijd ontkend dat hij daarbij betrokken was. Eind vorig jaar werd hij vrijgesproken. Dominee Saskia van Mechelen is verkozen tot voorzitter van de protestantse kerk in Nederland. Dat gebeurde op de landelijke vergadering van de PKN in Doorn. Van Mechelen is predikant van de Johanneskerk in Breda. Ze volgt Karin van den Broeke op, die vijf jaar geleden de eerste vrouwelijke voorzitter werd van de PKN. De hoofdredacteur en een journalist van de Turkse krant Cumhuriyet mogen hun proces in vrijheid afwachten. Dat heeft een Turkse rechter bepaald. Wel hebben ze een uitreisverbod gekregen. De twee worden net als een aantal collega's verdacht van het verdedigen van de Gulen-beweging en terroristische Koerdische organisaties. Volgens Reporters Without Borders worden de journalisten vervolgd om politieke redenen. Ze kunnen zelfs straffen krijgen tot 43 jaar. De Nederlandse aardoliemaatschappij gaat oudere schadeclaims tot 25.000 euro uitbetalen. Ook als de NAM vindt dat de schade niet door een aardbeving is veroorzaakt of verergerd. Heeft minister Wiebes van Economische Zaken laten weten. Het gaat om schademeldingen van voor 31 maart 2017. Het zijn er zo'n 6000. Het weer op veel plaatsen regen en een graad of 6. Overdag is het met 14 tot 17 graden erg zacht en het blijft zo goed als droog. Zondag wordt het regenachtig bij maximaal van 15 graden.